Mark Hokker met het NOS-journaal. Honderden Duitse agenten hebben een inval gedaan in een asielzoekerscentrum in Elwangen... in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. Daarbij zijn meerdere migranten aangehouden. Ze worden beschuldigd van drugsbezit of het verzetten tegen de politie. Reden voor de inval was een mislukte uitzetting van een migrant uit Togo. Zo'n 150 Afrikaanse migranten omsingelden de politieauto... bij een poging de man uit te zetten... Met geweld probeerden ze die uitzetting te voorkomen. De politie in Elwangen besloot uiteindelijk die uitzetactie af te breken... omdat de situatie te gevaarlijk was geworden. De politie zal de man uit Togo alsnog proberen uit te zetten naar Italië. De initiatiefnemers van een raadgevend referendum over de donorwet kunnen doorgaan met hun voorbereidingen. Er waren minimaal 10.000 ondertekenaars nodig. De kiesraad zegt dat dat aantal ruim is gehaald. Er zijn meer dan 40.000 geldige handtekeningen geteld. Om, een, om echt een referendum af te dwingen heeft initiatiefnemer Geen Stijl voor 14 juni 300.000 handtekeningen nodig. Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren... moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen nemen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid... die een onderzoek instelde naar de botsing van een binnenvaartschip... op een stuw bij Graven eind 2016. De raad noemt het inkorten van vaartijden... en het eerder aflossen van de schipper als voorbeelden van maatregelen. De Nederlandse rugbier Tim Visser stelt zich niet langer beschikbaar voor het Schotse nationale team. De 30-jarige Visser zegt dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie... en ook wil hij ruimte maken voor de ontwikkeling van jonge talenten. Visser koos er bewust voor om niet voor Nederland uit te komen. Vanaf 2012 kon hij voor Schotland spelen omdat hij er toen drie jaar woonde. Hij stopt nu dus wel als international, maar blijft spelen voor de Harlequins uit Londen. Het weer, het is droog en op veel plaatsen zonnig. Het is 13 tot 16 graden. Vannacht koelt het flink af met in de ochtend lokaal kans op vorst.